De uur. Kok met het NOS Journaal. In Zaandam is een leerkracht van een basisschool op non-actief gesteld... na klachten van ouders over lijfstraffen in de klas. Volgens de ouders worden kinderen geslagen met een stok... en zouden ze soms hun lunch op de grond moeten opeten. De docenten werkt al jarenlang op de basisschool... en heeft lesgegeven aan verschillende groepen. Onderwijsorganisatie Zaan Primair zegt geschrokken te zijn van de klachten. Een extern onderzoeksbureau gaat de zaak nu onderzoeken. Facebook zegt dat het vier Russische en Iraanse trollennetwerken uit de lucht heeft gehaald. De netwerken zouden verkiezingen in de Verenigde Staten, Noord-Afrika en Latijns-Amerika proberen te beïnvloeden. De accounts hadden samen 340.000 volgers. Facebook heeft ook meteen een nieuwe strategie tegen politieke beïnvloeding bekendgemaakt. Het bedrijf wil transparanter worden, desinformatie verminderen en optreden tegen inmenging uit het buitenland. Ook wil Facebook duidelijker waarschuwen tegen nepnieuws. Critici critici vindt het beleid te mager. De democratische presidentskandidaat Warren wil Facebook daarom opbreken. In de VS hebben vier farmaceutische bedrijven... die verslavende pijnstillers op de markt brachten... een schikking getroffen met overheden in de staat Ohio. Het gaat om een bedrag van 260 miljoen dollar. Daarmee is op het laatste moment een proces afgewend... dat werd gezien als een belangrijke testcase. In de VS staan 2600 van dit soort rechtszaken op stapel. Geschat wordt dat in 20 jaar tijd 400.000 Amerikanen... door gebruik van de opiaten zijn overleden. De problemen met de toelevering van marskramerwinkels zijn voorlopig niet voorbij. Eigenaar Audax bevestigt dat veel van de huishoudelijke producten niet worden geleverd... maar een oplossing is nog niet gevonden. Het bedrijf zegt dat het afhankelijk is van externe leveranciers. Audax nam de marskramerwinkels in april over van Blokker. Tot die tijd was het bedrijf vooral bekend van het uitgeven van tijdschriften... en andere geprinte media. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog en een graad of 9. Ook kan er op een enkele plaats mist ontstaan.